Sven Kramer won op de schaatsbaan in Vancouver de 5000 meter in een Olympisch record. De Koreaan Lee Seung-hoon veroverde de zilveren medaille en de Rus Ivan Skobrev won het brons. Bob de Jong werd vijfde en Jan Blokhuizen reed de negende tijd. In Dresden zijn gisteren toch meer dan 25 mensen gewond geraakt... bij rellen rond de herdenking van het bombardement op de stad in de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn er bijna 30 mensen aangehouden. In eerste instantie waren geen gewonden en geen arrestaties gemeld. De jaarlijkse herdenking in Dresden wordt door neonazies aangegrepen om te demonstreren. Dat werd gisteren verhinderd door een keten van tegendemonstranten. Daarna ontstonden rellen. Julia Timoshenko, die vorige week de presidentsverkiezingen in Oekraïne verloor, stapt naar de rechter. De huidige premier van Oekraïne zegt dat ze bewijs heeft dat er met ruim 1 miljoen stemmen is gefraudeerd. Ze zei dat de winnaar van de verkiezingen, Viktor Yanukovych, nooit de rechtmatige president van Oekraïne zal zijn. Volgens internationale waarnemers zijn de verkiezingen eerlijk verlopen. De Nederlandse man die met zijn vrouw werd overvallen in Rio de Janeiro is weer bij bewustzijn. Dat heeft de Braziliaanse politie bekendgemaakt. De 37-jarige man werd in zijn arm en buik geschoten toen hij wilde voorkomen dat iemand de rugzak van zijn vrouw stal. De vrouw kreeg klappen met een pistool. Het Nederlandse stel was op huwelijksreis door Zuid-Amerika. Bij het short track is de eerste gouden medaille in Vancouver gewonnen door de Koreaan Lee Jung-soo. Hij won de finale van de 1500 meter. De Nederlandse deelnemers Knecht en Kersthold werden in de halve finales uitgeschakeld. Het rodelen is van start gegaan met een minuut stilte. Ter nagedachtenis aan de omgekomen Georgische deelnemer. Zijn teamgenoot, die vandaag aan het singletoernooi mee zou doen, heeft zich van de Spelen teruggetrokken. Het weer, het is bewolkt en hier en daar valt wat lichte neerslag. Later vandaag op sommige plaatsen opklaringen.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 de gulzig verloren.